Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Amerika legt een onbekend aantal hoge Chinese overheidsfunctionarissen reisverboden op. De Amerikanen beschuldigen hen ervan verantwoordelijk te zijn... voor de onderdrukking van de Oeigoeren, een moslimminderheid in het noordwesten van China. Gisteren legde de Amerikaanse regering al sancties op aan 28 Chinese instanties en bedrijven. Volgens de VS zijn ze betrokken bij mensenrechten schendingen. China wijst alle beschuldigingen van de hand. Politici in Den Haag reageren verdrietig op het nieuws van de dood van oud-minister Ella Vogelaar. Premier Rutte noemt haar een echte sociaaldemocrate met stevige principes en een groot hart voor de zwakkeren in de samenleving. Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher was Vogelaar een sterke en betrokken vrouw met een groot hart voor anderen. Vogelaar was minister in het vierde kabinet Balkenende... en de naamgever van de Vogelaarwijken, 40 probleembuurten in het land. Vogelaar leed al geruime tijd aan depressies... en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt. Ze is 69 jaar geworden. Miljoenen inwoners van Californië zitten de komende dagen zonder stroom. Zo'n 800.000 huizen worden uit voorzorg afgesloten... om te voorkomen dat er bosbranden ontstaan door geknapte kabels... die een vonkenregen veroorzaken. Er wordt veel wind verwacht en het gebied is kurkdroog. Het gaat vooral om het noordelijke deel van Californië. Direct nadat de elektriciteitsmaatschappij het voornemen om de stroom af te sluiten bekendmaakte, stonden er lange rijen hamsterende mensen bij supermarkten. Twitter heeft telefoonnummers en e-mailadressen die twitteraars hadden opgegeven voor de beveiliging van hun accounts in handen van adverteerders terecht laten komen. Twitter mag de accountgegevens van twitteraars doorgeven aan adverteerders... maar het is niet de bedoeling dat ook gegevens die het Twitter-account moeten beveiligen... bij adverteerders terechtkomen. Het is onduidelijk om hoeveel bestanden het gaat. Twitter heeft zijn excuses aangeboden. Het weer. Vandaag start met opklaringen en droge perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en verspreid vallen buien, soms ook met onweer.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 Curaçao We genieten van de zon En de rook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent slapen in het paradijs, zolang we samen zijn ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn Ik ken je net, maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean Smeren met die lotion Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn